Kees met het NOS-journaal. Verpleeghuizen die slechte zorg bieden moeten sluiten. De coalitiepartijen VVD en PvdA vinden het onacceptabel dat zorginstellingen met hetzelfde geld verschillende kwaliteit zorg bieden. De Tweede Kamer debatteert vanavond over de kwaliteit van de verpleeghuizen met staatssecretaris Van Rijn. Als een verpleeghuis slechte zorg biedt, moet eerst de directie weg, vindt de coalitie. Als dat niet helpt, moet de instelling dicht. De bewoners komen bij sluiting niet op straat te staan, verzekeren de partijen. Een andere zorgaanbieder kan de zorg overnemen. Bij de bedrijven in een straal van 10 kilometer rond Hekendorp is geen vogelgriep gevonden. Daarom wordt het landelijk vervoersverbod voor pluimvee en eieren onmiddellijk opgeheven, schrijft staatssecretaris Dijksma. Reden voor de maatregel was de vondst van het vogelgriepvirus H5N8 bij een bedrijf in Hekendorp. Voor de bedrijven in de directe omgeving is de overlast nog niet voorbij. Uit voorzorg blijft het vervoersverbod daar nog een maand van kracht. Een 14-jarig meisje uit Spijkenisse heeft een voorwaardelijke taakstraf van 10 uur gekregen... omdat ze in april een dreigtweet stuurde aan luchtvaartmaatschappij American Airlines. Ze deed zich voor als een strijder van Al-Qaeda die op 1 juni iets groots zou gaan doen. De luchtvaartmaatschappij nam het dreigement uiterst serieus en schakelde de politie in. Twaalf mensen zijn vanmiddag onwel geworden in een winkelcentrum in Tilburg. De winkels en de onderliggende parkeergarage zijn ontruimd. Twee medewerkers van een elektronicazaak vielen flauw. Tien andere mensen, onder wie winkelpersoneel en twee agenten, klaagden over hoofdpijn en geprikkelde ogen en keel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Mogelijk is er koolmonoxide vrijgekomen, maar de brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak.